voor enige tijd de noodtoestand vanwege de uitbraak van ebola. Volgens ruim 1200 mensen het leven gekost. Dieven hebben gisternacht een aantal bijzondere meteorieten gestolen... uit museum en sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht. Onder de gestolen collectie is een meteoriet... die in 1925 insloeg bij Siroskerken in Zeeland. Volgens Sonnenborg willen de daders de meteorieten waarschijnlijk verkopen. Het Utrechtse museum roept iedereen op zich te melden... die ziet dat de kostbare voorwerpen te koop worden aangeboden. Het weer vannacht kan er hier en daar een bui vallen, maar het blijft overwegend droog.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 De terreurbeweging Islamitische Staat heeft een filmpje vrijgegeven van een onthoofding. Waarschijnlijk is het slachtoffer de Amerikaanse journalist James Foley... die bijna twee jaar geleden in Syrië werd ontvoerd. Op de beelden is nog een gijzelaar te zien... van wie wordt gezegd dat hem hetzelfde lot wacht... als de Amerikaanse luchtaanvallen op Noord-Irak doorgaan. Deze gijzelaar zou een andere Amerikaanse journalist zijn. De Nederlandse staat heeft bijna een half miljoen euro aan pacht betaald... om een beveiligingshek te plaatsen rond de Griekse vakantievilla van koning Willem-Alexander. Dat meldt RTL Nieuws. Het hek staat op de grond van de buurvrouw... met wie de staat vorig jaar een pachtovereenkomst voor 30 jaar heeft afgesloten. De RVD wil niet zeggen waarom het hek niet op de grond van de vakantievilla zelf is geplaatst. In de Amerikaanse stad Ferguson zijn opnieuw mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de politie. Voor zover bekend verlopen de protesten tot nu toe zonder geweld. Het is onrustig in de stad sinds een ongewapende zwarte tiener werd doodgeschoten door de politie. Volgens een lokale krant wordt hij maandagmorgen begraven. Later vandaag komt de Amerikaanse minister van Justitie naar Ferguson. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn de vrouw en de tweejarige dochter van een militaire Hamas-leider omgekomen.